Ja, bijvoorbeeld. Maar als er dan bijvoorbeeld eh, daar die races worden gehouden en er staan nog auto's... dan krijgen de mensen van tevoren wel een briefje in de bus dat ze niet mogen parkeren. Ze krijgen twee weken van tevoren en daarna dagelijks een ding onder hun ruitenwisser of in de brievenbus dat de auto de weg moet. En als die er nog staat, dan, dan wordt hij weggesleept. Ja. En dit jaar waren dat er heel veel. Nou, en dat is dan jammer. Ja. ja. Tom, we willen graag verder praten, maar we naderen de klok van 12 uur. Ik heb hem door. worden er automatisch uitgegooid zometeen. Dus eh, wil jij nog een boodschap? Ik wil nog één ding zeggen. Dat er 3 eh, september weer een enorme jazzformatie in Oomstee is te beluisteren. Jazzip met PP Fischer. En ik beloof iedereen dat de dak eraf gaat. Dat is echt geweldig. Ah, oké, okay. goed. Dankjewel. wel voor je komst. Dit was Goedemorgen Zandvoort van 21 eh, augustus. Gastheer eh, was Tom Hendricks. Roy Haldeman eh, leverde de technische en muzikale ondersteuning. En de presentatie was in handen van Kordraaier En Don Hartelijk dank voor het luisteren. En we zien u volgende keer weer. En eh, ja, we draaien een nummertje voor Maurice, heb ik begrepen. Klopt dat? Nou, laat maar horen. Donderdags om half negen komen wij de buurvrouw tegen. Haakjes klikklak op de stoep. De molle doet een vette koep. En ze loopt de bukske achterna. Naar de HEMA en beslist niet voor sla. opgesla. Lekkere worst van de HEMA.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 In Amsterdam heeft de brandweer zijn handen vol aan meldingen van ondergelopen kelders en lekkages. In Scheveningen zijn bomen omgewaaid en riolen overstroomd. In Gouda is de stationstunnel ondergelopen. Volgens Weer Online is er al 50 mm regen gevallen. Dat is bijna net zoveel als normaal in de hele maand augustus hevige regen leidde ook tot lange files. De ochtendspits was met ruim 300 kilometer een stuk drukker dan normaal. Gemiddeld staat er volgens de AWB rond die tijd 120 kilometer. Op de A4 en A9 zijn rijstroken dicht door de wateroverlast. ABN AMRO heeft het tweede kwartaal bijna een miljard euro verlies geleden. Dat komt door kosten voor de fusie met Fortis en de verkoop van bedrijfsonderdelen. Als die eenmalige kosten niet worden meegerekend, heeft de bank een netto winst geboekt van 325 miljoen euro. Dat is 57% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ahold heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Het supermarktconcern boekte een winst van 202 miljoen euro. Dat is ruim 6 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het supermarktconcern was met 7,1 miljard bijna 11 hoger. Ahold doet het vooral goed in Nederland-Amerika. De supermarkten in Tsjechië en Slowakije zagen de omzet juist dalen. De 33 mijnwerkers die in Chili vastzitten hebben te horen gekregen dat ze mogelijk pas rond de kerstdagen worden bevrijd. Dat was al een paar dagen bekend, maar om hun moreel niet te breken was het ze niet verteld. Volgens de Chinese minister van Volksgezondheid reageerden de mijnwerkers kalm op het nieuws. Ondertussen wordt er in allerlei, worden allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat de kompels de moed verliezen. De ruimte waar ze in gevangen zitten wordt bijvoorbeeld opgedeeld in ruimtes voor slapen en rusten, voor ontspanning, voor eten en voor werken.